Een voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journal. Hij zegt dat de twee winkelketens zich steeds meer willen profileren als gezondheidswinkels. Het afscheid van de sigaret gebeurt in fasen die bij elkaar anderhalf jaar duren. Hoeveel omzet de twee drogisterijketens met meer dan 1300 filialen precies mislopen door de sigaret in de band te doen, wil Kruidvat niet zeggen. Zeker zeven Russische vliegtuigen zijn vernietigd door een granaataanval van rebellen op een militaire basis in Syrië. Tien mensen raakten gewond, meldt de Russische krant Commerçant op basis van twee militair-diplomatieke bronnen. De Russische autoriteiten hebben de aanval niet bevestigd. Vorige maand maakten de Russen bekend dat ze zich permanent zullen vestigen op de militaire basis Khmeimim en Tartus aan de Syrische kust. Dat was verrassend, aangezien president Poetin kort daarvoor had aangekondigd dat hij Ruslands militaire aanwezigheid in Syrië aanzienlijk zou terugschroeven. President Trump zoekt niet langer naar stembusfraude bij de verkiezingen van november 2016. Hij won toen van Hillary Clinton, maar zij haalde in totaal meer stemmen. Volgens Trump klopte dat niet en waren er miljoenen illegale stemmen uitgebracht. Hij stelde een onderzoekscommissie in, maar die heeft hij nu weer laten opheffen... omdat veel staten weigerden om de benodigde informatie te verstrekken. Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump... spant een rechtszaak aan tegen speciaal aanklager Robert Mueller... en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Mueller heeft Manafort beschuldigd van misdaden... die voortkwamen uit zijn werk voor de Oekraïense oud-president Yanukovych. En Manafort vindt dat die zaken niets te maken hebben... met Muellers onderzoek naar de Russische inmenging... in de presidentsverkiezingen van 2016. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een afnemende wind. Overdag in het noorden af en toe zon.